De politie probeert erachter te komen wie zondag een jongetje heeft achtergelaten op het Centraal Station in Amsterdam. Het is een jongetje van vijf. Op camerabeelden is te zien dat er eerst nog een vrouw met een rolkoffertje bij hem was. Het jongetje zegt niets, hij zit nu in een pleeggezin. Niemand heeft hem als vermist opgegeven. Air France KLM sluit een partnerschap met de Indiaanse luchtvaartmaatschappij Jet Airways. De maatschappijen werken al langer samen met hun vluchten tussen Europa en India. Nu worden ook de vluchtschema's op elkaar afgestemd en delen ze de kosten en de opbrengsten van vluchten. De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen blijven bestaan door een oude gewoonte van werkgevers, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De baas vraagt sollicitanten altijd wat zij in hun vorige baan verdienden. Daarop wordt het salaris afgestemd en zo blijft het beloningsverschil bestaan. Ongelijke beloning past niet meer in deze tijd, zegt het college. Onder een ingezakte grindberg in Duitsland wordt nog gezocht naar een omgekomen Nederlander. Een ander slachtoffer, ook een Nederlander, is inmiddels geborgen. De mannen waren gisteren aan het werk bij een afgraving in Iselburg-Anholt, net over de grens bij Dingsperlo. Door nog onbekende oorzaak kwam de berg met grind plotseling in beweging. Vier werknemers werden bedolven.